Jobboot met het NOS Journaal. Vanwege de tragische dood van worden verschillende initiatieven genomen... die te bijdragen aan de rouwverwerking. Op de basisschool in Zeist, waar Ruben en Julian op zaten... wordt morgen een speciale bijeenkomst voor leerlingen en ouders gehouden. Verder wordt morgenochtend een condolianceregister geopend in het gemeentehuis van Zeist. Het onderzoek naar de dood van de broertjes is nog volop aan de gang. Ook jeugdzorginstanties die afgelopen jaren te maken hadden met het gezin... hebben eigen onderzoek aangekondigd. Bureau Jeugdzorg benadrukt dat nog geen conclusies getrokken kunnen worden. Nederlandse topschaatsers trainen vrijwel zeker vanaf 2016 in Almere. In een uitgebreid rapport komt de selectiecommissie tot dit advies aan de KNSB en NOC-NSF. Uit het vertrouwelijke beoordelingsrapport blijkt dat Almere de beste plannen heeft om de nationale trainings- en wedstrijdaccommodatie van het Nederlandse topschaatsen te worden. In de nieuwe accommodatie worden straks alle belangrijke nationale en internationale wedstrijden gereden. Ook Tialf in Heerenveen en Zoetermeer zijn in de race. Een definitief besluit valt volgende week dinsdag. Opnieuw wordt er druk uitgeoefend op bedrijven om de arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie te verbeteren. Een groep invloedrijke investeerders uit de Verenigde Staten en Europa roept grote bedrijven op om maatregelen te nemen. Aanleiding zijn de recente ongelukken in kledingfabrieken in Bangladesh. Vandaag nog vielen in Cambodja 23 doden door het instorten van de overkapping van een werkplaats voor textielarbeiders. In Pakistan wordt verwacht dat oud-president Musharraf binnenkort het land mag verlaten. Een rechter wil hem op borgtocht vrijlaten. Musharraf heeft nu huisarrest. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op de voormalige premier Benazir Bhutto. Ook zou hij haar te weinig bescherming hebben geboden. Musharraf heeft altijd gezegd dat de aanklachten tegen hem politiek gemotiveerd zijn. Het weer vanavond af en toe regen of motregen. Ook morgen bewolkt en kans op regen. Alleen in het oosten ook wat zon. Het wordt dan 12 tot 14 graden. Ook de rest van de week wisselvallig en nog iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is John van de ANWB. Er staan files op de ring van Amsterdam, de 10 tussen Watergraafsmeer en Knoop het Amstel. Drie kilometer na een ongeluk.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 Is there hope in a hopeless world. Looking for hope in a hopeless world. Searching young girl The home she left was from the better part of town Her daddy did things she'd rather not talk about Is there hope in a hopeless world? You got a quarter for the homeless man Spare some change for a soldier who fought the war Put some money in those hands those tears and give them hope in The churches are full, but the prayers are not heard Saturday's child don't wanna go to Sunday school Whatever happened to the golden rules Teach them hope in a hopeless world The Crossing, zo heet de cd.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 Het kan Duitsstalig, Engelstalig, Franstalig. Alle talen kunnen voorbij komen hè? Misschien kent u de eerste tonen wel van dit nummer. Your Song, eigenlijk geschreven door eh, niemand minder dan eh, Elton John. Maar El Giro, hij brengt het ook perfect voor. words. How wonderful life is while you're in my world. Yes, it is. Yeah. verses you do there. Well, they got me quite cross. Ooh. But the sun's been real kind while I wrote down this song. You see, it's, it's for people like you that will it keep it turned on and on.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 En dan kan ik het toch niet laten om het, eh, de origineel, de meester zelf ook nog een keer te draaien. Hè? Misschien een van zijn mooiste nummers, Daniel. cd die eh, jaren geleden al eens een keer is uitgebracht met eh, de grootste hits van eh, die Elton John. Minstens 40 nummers stonden daar op deze twee cd's. En van deze man hebben we al heel lang niets meer gehoord, hè? Dan heb ik het over Stevie Wonder. Stefki Miracle, zeggen ze in België. once my life, I have someone who needs me.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 en Joe Struis live. Eh, zij kreeg gewoon carte blanche om eens een keer wat te doen... wat zij altijd al graag had willen doen van haar platenmaatschappij. En toen zei ze van nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Dan ga ik gewoon een keer een cd opnemen met liedjes van eh, niemand minder dan Stevie Wonder. En zo ongeveer alle hits staan erop. Onder andere ook dit, Lately. had the strangest feeling With no vivid reason here to find Yet the thought of losing you's been hanging around my mind Far more frequently you've been wearing perfume with you say no special place to go but when I ask will you be coming back soon you don't know never know well I'm a girl of many wishes I hope my premonition misses what I really feel 你好 En zo gaat deze CD over van het ene nummer in het andere nummer. En ondanks dat ik vind dat eh, deze prentje Oosterhuis een prachtige stem heeft... denk ik dat we toch maar eens over moeten gaan naar een mannenstem. En dat is de stem van Pascal Jacobs, u weet wel, van de formatie Bluff. Oktober 2008 bracht ze deze cd uit en ze noemde die cd ook Oktober. Bandje nummer 9 daarvan is getiteld Adem in. Jij denkt dat we zinken, maar ik zeg dat je bloed zal blijven stromen. Dat de schepen blijven komen. En dan klimmen we aan boord Jij wil soms verdrinken. Maar ik zeg dat er kansen blijven komen. Dat het goed is om te dromen. Maar ik ben bang dat jij iets hoort. Adem in, nu de zee zo koud is. Je ziet niet de lichten. Maar ik weet dat ze ergens voor je schijnen. Hele grote, hele kleine. En dat je dat ook nodig hebt. Jij wil gaten dichten. Maar ik weet dat je niet zo kunt verdwijnen Zonder deining, zonder pijn Zonder iets van een gevecht Adem in, nu de zee zo koud is Welk Digital, dat is een eh, firma in Amerika die allerlei platen uitbrengt. Eigenlijk een eh, distributeur voor, eh, voor cd's. En die heeft een, een website opgezet waar je als radiomaker, programma's, programmamaker, kun je daar muziek downloaden. Je krijgt dan een pincode en alles toegewezen. En dan kun je wat muziek downloaden. En daar kon ik ook deze cd, cd downloaden. Hm, kan er niet meer uitkomen. Daar kon ik ook deze cd downloaden. De cd van Bill King, de Blue Blues Piano Collection. Echt vernieuwende muziek vind ik dat hoor. hij bespeelt de gitaar en Maarten van Damme doet hetzelfde. Dat doen ze op de cd van Robin van Beek. Hij noemt de cd Taylor Made. Waarom? Hij heeft allemaal liedjes van James Taylor genomen. Die heeft hij vertaald naar het Nederlands. Mijn opa was een zeeman. Getrouwd met de wind. Mijn vader was een timmerman en ik zijn enig kind. Ik trouwde met een man waarvan ik zelf niet eens een naam weet. Hij dronk te veel en liet me alleen achter met twee vragende ogen. Dit werk gaat niet vanzelf, dit werk is ook niet slecht. Dit werk geeft mij het eten voor het kind waarvoor ik ver? Ik wacht maar op een dagdroom om me door de dag te helpen. Dan is het tijd voor koffie en mijn broodje en ik hoop dat ik wegdroom. Dan is het ik en mijn werk voor de rest van de rest van de middag en ik weet het voor de rest van mijn tijd. Mijn gedachten dwalen af terug naar lang geleden. Ik zie mijn vader naar mij lachen als ik met hem speel. Mijn opa's verhalen, die nemen me dan mee. Naar de schepen en de vrachten en de vrienden die hij achterliet op zee. Het is mijn leven dat verspeeld is. Ik was zelf zo dom, zodat deze fabriek mijn lichaam opgebruiken kon. Ik rij naar huis vanavond, starend naar mijn hand. Spreek de wens uit dat mijn lieve meisje het beter krijgen zal. Dus mag ik alsjeblieft, zolang als mijn lichaam het toelaat. En nooit een man ontmoeten, naar wie het grote geld gaat. Dan is het ik en mijn werk voor de rest van de morgen. Voor de rest van de middag. En ik weet, voor de rest van mijn tijd. live opgenomen hier in eh, Nederland hoor. Deze Robin van Beek met het eh, nummer wat eh, door James Taylor ook ooit geschreven is. En naar de, de rates is geschreven. Hier wordt het genoemd De Fabriek. Ik zat vorige week vrijdag, nee vorige week zondag zat ik, was ik in de keuken bezig met het een of andere voorbereidingen. En toen hoorde ik ineens dit liedje voorbij komen. En toen dacht ik bij mezelf van, ja, dat is James Taylor. Maar nee hoor, dat was ook die Robin van Beek. In mijn hoofd maak ik mooie reizen. Ontvlucht de waarheid en voel alleen de vrijheid. De liefde en een zonnestraal omarmen al het leed. Op de reizen waar de kilte me vergeet. Ze was zo'n lieve schat. Zij mocht niet van wie dan ook. Bij ons blijven voor altijd. Ik huil mijn tranen weg. Ik huil en weet dat. Reizen, ik doe reizen in mijn hoofd geen ziel die twijfelt aan de liefde die er altijd is. Ik zie je kijken naar de zon. Lieve schat, ga mee met mij. De kans ligt voor je. Reis met me samen door de hoofd. Ontvlucht de waarheid, voel alleen de vrijheid. De liefde en een zonnestraal, omarmen al het Op de reizen waar de kilte me vergeet. Het was al laat, ik schrok van Midden in een droom kwam het besef. Met de passie sterven toe. Ik wil anders sterven, dus ik schreeuw en droom van eindeloze wegen in mijn hoofd. Ik kom langs leven stilstaan, kun jij mij vergeten? Als ik weer droom. de liefde en een zonnestraal omarmen al het leed op de reizen waar de ze me vergeet op de reizen waar de ze me vergeet de stralen. Je maakt zelf de verhalen. De Oh, ik reis met je samen door mijn hoofd. Als ik weer droom. onvoorstelbaar. Hè? Dan hoor je op de achtergrond hoor je de mensen gewoon door elkaar heen zitten te oude bedden. Terwijl dat eh, zo'n jonge Robin van Beek met eh, de backing vocals Jeroen Manohutu, Linda Smeets en Danielle Staps de longen uit hun lijf zingen. En dan prachtige muziek neerzetten. Maar ja, de mensen moeten dan toch nog eens een keer kunnen oude bedden. Hè? Guilty van Bonnie Raitt. Yes, baby. I had no place else to go. I got some whiskey. melted takes a whole lot of medicine, darling, for me to pretend that I'm somebody else. Dit is ook alweer muziek van een uh, aantal jaren geleden hoor. misschien wel een van hun grootste hits van Level 42. Leaving Me Now. It seems true love is so rare hou ervan om eh, diverse soorten muziek te draaien in het eh, programma Muziek hier. En eh, dat kan van alles zijn, ook dialect. En dan heb ik hier een nummer. En dat is eigenlijk Gronings voor gevorderde. Grunninger gevorderde. En dat wordt gedaan door de straatklinkers. Hij gaat over Zoldkamp naar Stadtouw, maar loopt vijf kwartaal in het uur. Als is Volk Elsk en Gramniedig. En er gobaid en de vrijkuur. Hij is een zuinige poiter. En hij gaat als een bischop keer. Maar als Polske en Pinksten nou op een dag van. Den jeugd om de koersen nooit meer. Als Polske en Pinksten nou op een dag van en Den kon de koersen nooit meer. Wie gij honger neemt een zuiker, daar helpt ons om meer als een brug. Wie toen hurrie omsteen, maar hij het laai even op rug. Hij het niks op met de bonhof en een hand aan die geeft een vleer. Als Polske en Pinksten nou op een dag val. Den jeugd om de koersen nooit meer. Als Polske en Pinksten nou op een dag val. Den jeugd om de koersen nooit meer. de koezen een slootje. Nou, ik kwak je het wel drie meter vod. Zien zegen die jij nu al jong. En uit luiver een slee bot. De wind wat krek naar zien nober. Hier rookt al en regent de beer. Maar als Polske en Pinksten nou op een dag van, dan jeugd om de koezen nooit meer. Als Polske en Pinksten op een dag van En juist om de koersen nooit meer. Jouw Hendrik Holm is de grafval. Of Don Bruns of achteruit schuur. Verdrijs en geen kiek over tuinwijk. Jouw vrouw was lang nooit zo duur. Met kip, kapkogel gewoon gelopen Juffrouw wil komen we nooit weer. Maar als Boske en Pinksten op een dag valt, dan jeuken om de koezen nooit meer. Als Boske en Pinksten op een dag valt, dan jeuken om de koezen nooit meer. er iets van begrepen hoor. Als Pasen en Pinksteren op één dag valt. Nou ja, en de rest, dat moet u van mij te goed houden.